dat een echtpaar en twee mannen ruzie maakten. Toen er werd gevochten ging hij erop af om de boel te sussen. Het echtpaar probeerde weg te rijden... waarna een van de belagers een autodeur opentrok... De man van 60 kreeg vervolgens die openstaande deur tegen zich aan en raakte bewusteloos. Hij is gistermiddag overleden. In Den Haag hebben zo'n 200 mensen de man herdacht... die gisteravond in de stad werd doodgestoken. De 20-jarige man was lid van voetbalvereniging HVV Laakkwartier. Zijn medespelers en andere clubleden waren bij de bijeenkomst aanwezig. Het slachtoffer zou een ruzie hebben willen sussen voor hij werd neergestoken. Er zijn vier verdachten opgepakt. In de Duitse stad Bonn hebben passagiers van een tram ingegrepen... toen de bestuurder bewusteloos was geraakt. Passagiers werden bezorgd toen de tram meerdere haltes oversloeg. Ze kregen geen contact met de bestuurder... en het trekken aan de noodrem haalde ook niks uit. Toen reizigers de politie belden kregen ze het advies... om de deur van de bestuurderscabine open te breken. Met telefonische instructies kon een van de reizigers de tram stilzetten. Niemand raakte gewond. De trambestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En de nieuwe ruimtecapsule van Boeing, de Starliner, is weer terug op aarde. De lancering vrijdag ging goed, maar daarna kwam de nog onbemande Starliner in een verkeerde baan om de aarde en kon hij het internationale ruimtestation ISS niet meer bereiken. Daarom werd de capsule weer teruggestuurd naar de aarde. Boeing benadrukt dat de vlucht niet is mislukt, want het was een testvlucht. En bovendien was ook de nachtelijke landing heel belangrijk voor de test. Het weer vanavond en vannacht vaker droog en opklaringen.